Goedenavond, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft tientallen boetes uitgedeeld na het boerenprotest. Gaat dan vooral om boeren die met hun trekker de snelweg opreden. Dat was verboden en zorgt op veel plekken ook voor lange files. Ik ben nog niet zo heel veel eh, opgeschoten, zeg maar. Dus eh, ik ben bang dat het nog even gaat duren. Ja, ik ben benieuwd hoe ver, eh, hoe ver ik kom. Ik zie ook mensen allemaal omdraaien ondertussen. Dus dat klinkt wel verleidelijk ja, ondertussen. Dat ze iets moeten doen, daar geven ze gelijk in. Alleen ze blokkeren nou eigenlijk alle werknemende mensen. Ik denk dat je nu vooral heel veel Nederlanders geïrriteerd maakt... Eh, in plaats van dat je er zelf echt wat mee opschiet. De blokkades op de A6 bij Lelystad en Emmeloord zijn voorbij, zegt Rijkswaterstaat. En ook is op de A1 de weg weer vrij na een ongeluk met een trekker en een vrachtwagen. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag... door leidinggevenden bij politiebond ACP. De op één na grootste politiebond van Nederland... ligt al langere tijd onder een vergrootglas. Leden klagen over een doofpotcultuur... en vinden dat een in opgespraak geraakte ex-voorzitter te veel wordt beschermd. Normaal mogen alleen hbo'ers en studenten van de universiteit meedoen aan een introductieweek. Maar bij de uit de Utrechtse introductieweek, ben je deze zomer ook als mbo-student welkom. Sander is een van de studenten die hier namens de mbo-studentenraad voor zorgde. Wij hopen dat mbo'ers natuurlijk eh, ook gewoon een studentenleven in kunnen. Dus eh, bij verenigingen kunnen aansluiten, kunnen sporten en met studentensport meedoen. En natuurlijk de UIT, wat nu dus eh, voor elkaar gekregen is. Het is nog een proef van de uit en daarom kunnen dit jaar maar maximaal 200 mbo-studenten meedoen aan de introductie. Het had voor mensen in Leidsendam een perfecte dag moeten zijn om verkoeling te zoeken in een nieuw aquapark daar. Maar dat gaat niet. De drijvende glijbaanden en klimtoestellen zijn namelijk kapot gesneden. En dat terwijl het park nog geen maand open is. Gisteren toen ik aankwam was het wel eh, was het erg verdrietig. En ehm, overheerst inderdaad een beetje boosheid en verdriet. Maar op dit moment, eh, eigenlijk na gisteravond, hebben we meteen plannen gemaakt om... Eh, om te kijken hoe we verder kunnen deze zomer. De eigenaar van het park is met de bewakingsbeelden naar de politie gegaan om de dader op te sporen. Het weer blijft vanavond lang zonnig en warm, zo'n 20 graden. Morgen opnieuw zonnig en warmer dan vandaag, 27 tot 31 graden.